Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Amerika noemt het binnenrijden van Russische tanks in het oostelijk deel van Oekraïne nog geen invasie, zegt een functionaris van het Witte Huis. De Verenigde Staten blijven streven naar een diplomatieke oplossing met Rusland totdat de tanks echt gaan rollen, zegt hij. In de Donbass-regio wonen veel pro-Russische separatisten. Naar die regio zijn vaker Russische militairen gestuurd. Vooralsnog ziet het Witte Huis daarom geen reden om het sanctiepakket nog verder uit te breiden. Wel is het voor Amerikanen nu illegaal om zaken te doen met bedrijven... in de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat er ongebruikelijk veel militaire voertuigen door de straten van Donetsk rijden. Donetsk is de hoofdstad van de gelijknamige regio die door president Poetin gisteravond werd erkend als onafhankelijke volksrepubliek. Ook een Russisch persbureau meldt dat er legervoertuigen in de regio zijn. Op internet gaan beelden rond van militaire kolonnes. De Russische president Poetin noemt het een vredesmissie... gericht op de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Pro-Russische rebellen in die regio's riepen al langer geleden eenzijdig de onafhankelijkheid uit. De Russische president Poetin erkent nu die onafhankelijkheid. Dat deed hij in een lange televisietoespraak. Daarin haalde hij fel uit naar Oekraïne. Hij noemde het land corrupt en het land zou genocide plegen op de Russisch-talige bevolking in Oekraïne. Daarom vindt Poetin dat hij geen keuze heeft. Op dit tijdstip, rond drie uur, begint de VN-veiligheidsraad met een spoedzitting, melden diplomaten. Dat gebeurt onder meer op verzoek van het, van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Eerder had ook Oekraïne gevraagd om een spoedzitting. Rusland is momenteel voorzitter van de Veiligheidsraad.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You'd be paradise and put up a fucking lie. last night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise up a parking lot.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 Net, net, net, net de muis. het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Get it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes babbel in mijn broek en ze wordt heter. Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten. Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen. moralen doen het anders, het moet nat en vies zijn. Beuk, lekker staan kan hij zwaai. Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn. Voor de rest, laat het nat en vies zijn. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit.